5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën is opgestapt. Hij zal vandaag zijn ontslag aanbieden aan koning Willem-Alexander. Gisteravond kwam hij in het Kamerdebat over de fouten met toeslagen van de Belastingdienst steeds verder in de problemen. Zo bleek dat hij zelf brieven had ondertekend die tot gevolg hadden dat toeslagen te snel werden stopgezet. Toen bleek dat vrijwel de hele oppositie een motie van wantrouwen zou steunen... besloot Wekers de eer aan zichzelf te houden. De Limburger was staatssecretaris sinds 2010. Vorig jaar lag hij al onder vuur vanwege de zogenoemde Bulgare-fraude. Een groot deel van de oppositie steunde toen een motie van wantrouwen tegen hem. Gemeenten hebben voor miljarden in bouwgrond geïnvesteerd... maar het is de vraag of ze dat geld ooit terugverdienen. Door de dalende huizenprijzen is de grond veel minder waard geworden. Volgens het Financiële Dagblad heeft Almere de meeste bouwgrond. Die staat in de boeken voor 477 miljoen euro. Daarna volgen Nijmegen en Westland. Een deskundige zei in Nieuwsuur dat gemeenten hun verlies moeten nemen... en fors op de bouwgrond moeten afschrijven. Soms is het beter om er gewoon weer landbouwgrond van te maken. Almere is niet zo somber en verwacht dat het probleem zich vanzelf oplost... als de woningmarkt weer aantrekt. In Mexico heeft een vrouw die vastzat voor het betalen met vals geld gratie gekregen. Ze werd in 2011 opgepakt omdat ze in een winkel had betaald met een vals biljet van 100 pesos, ongeveer 5 euro. Ze zei dat ze niet wist dat het biljet vals was. Toch kreeg ze vijf jaar cel. Ze kwam terecht op een Mexicaans gevangeniseiland in de Stille Oceaan waar ze ruim twee jaar zat. Onder druk van mensenrechtengroepen heeft president Peña Nieto nu gratie verleend. De vrouw is onmiddellijk vrijgekomen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog... bij temperaturen van min 5 in het uiterste noorden tot plus 3 in Zeeland. Overdag in het midden van het land de meeste kans op zon.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 I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing their light, can't hold a candle to your razzle dazzle youth got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove. Old devil moon, deep in your eyes, blinds me with love. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing their light got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes just when i think I'm free as a dove. Old oh, devil moon, old oh, devil moon, old oh, devil moon. Een liedje uit het eind van de jaren 40, gezongen door Peggy Lee. En die nam dat op aan het eind van de jaren 50 voor de LP Jump for Joy. Het komt oorspronkelijk uit de musical Finian's Rainbow. En dat werd dan eind jaren 40 eh, opgevoerd eh, op Broadway natuurlijk. Peggy Lee dus aan het begin van dit laatste eh, uur. De nacht ging dan was hier bij de vader op Radio 1 met in dit uur zoals gebruikelijk op de vroege donderdagochtend drie chansons op een rijtje. En eh, verder eh, nog even aandacht voor eh, Piet Sieger. Ja, daar kan je niet omheen. We hebben er al eerder aandacht aan geschonken. Deze nacht klinkt anders. Maar ik krijg dadelijk hem ook nog uh, te horen zo aan het eind van dit programma. De zangeres uit Denemarken, Agnes Obel, die komt naar Nederland toe voor een drietal optredens. word je er altijd weer even stil van als je eh, haar hoort zingen en haar hoort piano spelen. Agnes Obel, Deense zangeres die eh, naar Nederland komt voor een aantal optredens. Drie in totaal. Zondag in Groningen, de stad Schouwburg. En maandag dan treedt ze op in de Doelen in Rotterdam. En dinsdag in het Concertgebouw in Amsterdam. Agnes Obel en je hoorde haar hier met eh, Dorian. Een van de meest recentere opnamen. Vandaag 30 januari is het precies 45 jaar geleden dat er een bijzonder optreden plaatsvond in Londen, namelijk op het dak van een opnamestudio. precies 45 jaar geleden vond dat legendarische plotselinge optreden plaats op het dak van de Apple Studios in Londen. Het Apple-kantoor, moet ik zeggen. Daar hadden ze dat optreden op dat dak. Er zijn filmopnamen van gemaakt die later te zien waren in de film Let It Be. Je de Beatles met Get Back. En Get Back was het laatste nummer dat ze speelden bij dat concert. Want de politie die be, had, gaf het bevel uit dat de Beatles moesten stoppen met dat optreden. Omdat er eh, ja, chaos ontstond in de straat waar dat optreden plaatsvond. Get Back hoorde je dus van John Paul George en Ringo en Billy Preston. vandaag 30 januari. Is het precies 42 jaar geleden dat 14 ongewapende jongens en mannen neergeschoten werden door Britse soldaten. Dat gebeurde na een vreedzame, maar door de Britten verboden demonstratie voor burgerrechten in het Noord-Ierse Derry. Die dag zou de geschiedenis ingaan als Bloody Sunday. do, Sunday, Bloody Sunday. En over een maand, of een ruime maand... dan mogen we nieuw materiaal verwachten van eh, Bono en zijn mannen. Hier dus nog eens een keer met dat eh, Sunday, Bloody Sunday. Vandaag, deze 30 januari... Is het, eh, ja, je kan je het nauwelijks voorstellen... maar het is eigenlijk pas 86 jaar geleden... dat de eerste draadloze telefoonverbinding tot stand kwam tussen de Verenigde Staten en Nederland. in 1971 de stem van John Anderson. Yes, die uh, eh, Comolaarse Long Distance Run Around. Eerder deze uitzending hebben we al uitgebreid stilgestaan... bij de uitreiking van de Grammy Awards afgelopen zondag. Nou, er gaan nog eh, meer van die festiviteiten plaatsvinden. 19 februari in Engeland de uitreiking van de Brit Awards. En volgende week, eh, zaterdag in eh, België en Vlaanderen de uittrekking van de MIA's. Dat is eh, een prijs van de Vlaamse platenindustrie en een hoop eh, Vlaamse en af en toe ook wat Waalse artiesten die zullen daarin de prijzen gaan vallen en een MIA in ontvangst mogen gaan nemen. Nou, een van de nominaties is een ripster afkomstig uit Antwerpen. Charissa Paradiasdis. Charissa Parisiadis. Zij is van Griekse afkomst. En heeft afgelopen zomer daar een eh, behoorlijke hit gehad... met dit nummer wat in plat en ontwerps wordt gezongen. Amai, er nog, er nog het verloken. Blendje, crème Ik neem je nog een foto van tijdje geleden. Getrokken in de keuken bij ons mama beneden. S'morgens gemokt op mijn vijfde verjaardag. Helemaal ontflippen op cadeau dat al aan klaar lag. Niet goed bewust van hoe de wereld in elkaar zat. Buiten spelen, kampen bouwen, zondags naar het zwembad. Eten altijd klaar als tiktak in het begin was. Dat was het enige waar ik als kind al over inzet. Verlopen gaan rijden, jongens op Het leven zo schoon, alle dagen. Buzzelen like de baaien. De wereld was niet groter als de wak waar ik kroes zal doen, de poes dat ligt te soes. zo hoeveel dat je woont. want je werd er toch al negen. De wereld daar noester, dat zo dat gaat dat beleefde. Honger onbekend en hoe kom je gaan weten? Dat doet aan de kindjes al eens vochten voor wat eten. Like the mic, like niet uit dat je ziet terug. Dat lijkt de maand, lijkt terug daarna. Paradijs op alle beseften na. Leven als die beter zitten gaan in maar. Wereld van genezen, alle kindjes klaar. Lijkt de maand, lijkt terug daarna. Paradijs op alle beseften na. Allemaal tezamen op de eerste raad. Die betere wereld begint bij Hey, ja, mensen, ik ben al een keer niet aan het tissen, hè. Ik ben gewoon mijn eigen geheugen aan het opfrissen. <laughs> dat klinkt wel heel leuk. Zo klinkt eh, het ontwerpsdialect, zoals dat eh, gezongen en gerapt werd door Charissa Parasiades. Je merkt al, het is een, <laughs> een tongbreker. Vandaar dat ze maar een andere artiestennaam heeft aangenomen... die wat eh, makkelijker in het gehoor ligt. Namelijk Sloms Divanons. En je hoort haar met Lacht naar mij... En zij is een van de genomineerden voor eh, de MIA Awards... die volgende week zaterdag zal worden uitgereikt. En er zijn eh, meerdere nominaties. Allemaal eh, Belgische, voornamelijk Vlaamse artiesten. Hoeveel ik, Ozark Henry, Gabriel Rios, Trixie, Coeli... Uh, Clouseau en Rocco Granata. 8 februari dus de uittrekking van de MIA's in België. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Het is bijna half zes op de vroege donderdagochtend. Tijd voor drie chansons op een rijtje. Eh, je gaat zo dadelijk een nieuw komen horen. Indila, Dernière Danse. Dat is een plaat die op dit moment uh, veelvuldig door is via de Franse radio. Het is daar een hit. En vervolgens een plaat uit 1958 van een zanger... die vorige week op 82-jarige leeftijd is overleden. François de Je hoort hem met Marjolaine. En daarna hoor je... Piet Seeger, een compositie van Piet Seeger, maar dan gezongen in de Franse taal.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 Tu m'avais dit, je t'attendrai. Je t'avais dit, je reviendrai. J'étais parti, encore enfant. Suis revenu, un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat. Mais aujourd'hui, je reviens près de toi. J'étais parti pour dix années. Mais dix années ont tout changé. Rien n'est pareil. Et dans les rues, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie. Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu, tu jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard. Et avec lui, ses compagnons sont repartis en la chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat. gebleven, zei Wim Sonneveld ooit... toen hij een keer zijn creatie als Vater Venantius had... op een Grand Gala du Disque, waar ook Marlene Dietrich optrad. Dat was lang geleden, was begin van de jaren 60. En het origineel heet Where Have All The Flowers Gone... Compositie van eh, Piet Seeger, maar vooral bekend geworden in de uitvoering van uh, eh, Marlene Dietrich dus. En ook Pieter Paul en Mary, die hebben het in het Engels op de plaat gezet. Maar je hoorde hier een uh, Franstalige versie onder de titel Où vont les fleurs? De zangeres Charlene Roos. En dat is eh, geen Française, maar een eh, Waalse. Heeft tot nu toe eh, twee albums gemaakt. Het laatste dateert alweer uit 2007, A Genoux. En daar staat dit Où vont les fleurs op. En daarvoor hoorde je de vorige week op 82-jarige leeftijd overleden chansonnier François Gould met Marjolaine. En dat werd hem weer voorafgegaan door eh, Nieuw Talent Indila. Dat is de naam van de zangeres die tot nu toe al eh, de nodige dingen heeft gedaan in Frankrijk. Maar dan voornamelijk, als achtergrondzangeres, maar nu dan op de voorgrond en meteen een vette hit. Dernière Danse, dat is die hit in Frankrijk. Mooie plaat trouwens geworden van die Indila. Het is, eh, bijna, het is alweer bijna krap 20 minuten voor zes Na het nieuws van 6 uur op deze zender, het Radio 1 Journaal met Marcel Oost eh, en Frederik de Jong. Hierin onder andere aandacht natuurlijk voor uh, Frans Wekers, de staatssecretaris, die rond middernacht heeft aangegeven om op te stappen Uitgebreid aandacht en de commentaren daarop, op dat, uh, naar aanleiding van het opstappen van Frans Wekers. En verder is er ook aandacht voor eh, de jaarcijfers van Shell. Dan heb je op Terschelling de oorlog tussen twee veerdiensten. Rederij Doekse, die al sinds jaar en dag eh, de verbinding zorgt tussen Harlingen en Terschelling. En er is sinds kort ook de eigen veerdienst Terschelling, oftewel de EVT maar Doekse wil niet dat EVT de concurrentie aangaat. Nou, daarover straks eh, meer in het Radio 1-journaal. Straks na het nieuws van 6 uur hier op deze zender Radio 1. Het Radio 1-journaal met eh, Marcel Oosten en Frederik de Jong dus. Jarig is ze vandaag. 6 van 1961. Angie Stone. in 2002 was ze te gast bij Denk aan Henk op Radio 3. En bracht daar een wonderschone versie van wat op dat moment een hit was. Wish I Didn't Miss You. Christians don't live like people do. Set forever, me and you. Wish you bring back the man I knew that was good. 50 jaar wordt ze vandaag. Angie Stone, 19 maart 2002, te gast bij Henk Westbroek... in het Radio 3-programma Denk aan Henk... met een bewerking van Wish I Didn't Miss You. Op dat moment een hit. Maar eigenlijk is deze versie veel mooier dan de oorspronkelijke hitversie. Wish I Didn't eh, Miss You dus. Piet Seeger, je hebt hem de afgelopen nacht al een paar keer kunnen beluisteren. En juist had je dan een Franstalige versie van Where Have All The Flowers Gone... Hier is de man zelf nog eens een keer met een uh, live optreden. José Martí was born in 1853. When he was 17 years old, he was active in the Cuban liberation movement, and he was exiled by the Spanish governor. He spent most of his life in exile, including 12 years in New York City. He wrote 70 books poetry, novels, polemics. He's one of the greatest writers in the Spanish language. At the age of 42, he went back to Cuba. This is one of his last poems because he was killed within the year in an abortive uprising. After he died, people put it to a popular tune Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, antes de morir me quiero echa mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. diverso es de un verde claro y de un carmen encendido. Mis versos es de un verde claro y de un carmen encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. The words mean, I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green my poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra, with the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountain pleases me more than the sea. con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte achar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte achar el arroyo de la sierra. Me complace más que el mar. Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Once more Seeger. 1963 eh, zijn optreden in de bekende, befaamde Carnegie Hall in New York. Quantanamera. hij bewerkte de van oorsprong Cubaanse song. En die bewerking werd later ook door de Sandpipers op de plaat gezet. En die hebben daar uiteindelijk een wereldhit mee gehad. De Sandpipers met dat uh, Guantanamera. Ik heb al eerder gezegd, aanstaande zaterdagavond vanaf 9 eh, uur op Nederland 3 op de televisie een uitgebreid verslag van de uitreiking van de Grammy Awards... zoals die afgelopen zondag plaatsvond in de Verenigde Staten. Het programma begint om 9 uur. En duurde het ongeveer eh, half twaalf dat uitgebreide verslag. En eh, veel Grammy Awards die gingen naar eh, de LP Random Access Memories. Mm, dat is een album van de Franse groep Daft Punk. Mm, dit is een van de tracks van dat album Give Life Back to the Music. mannen van Daft Punk, duo Daft Punk, bestaande uit Guy Manuel de Aumont Christo en Thomas Bangalter, die uh, Nile Rodgers een eh, tweede leven hebben bezorgd als eh, gitarist. Want hij is prominent aanwezig op dat Random Access Memories... dat uitgebreid in de prijzen is gevallen afgelopen zondag... bij de uitreiking van de Grammy Awards. Je hoort Bring Back Life to the Music van dat album. En zoals ik al zei, een uitgebreid verslag is eh, vanaf 9 eh, uur aanstaande zaterdag eh, te zien op Nederland 3. Dit was het dan. De nacht ging anders hier bij de Vara op Radio 1. Je kan de muzieklijst, welke platen we de afgelopen nacht hebben gedraaid, terugvinden als je in de loop van de dag gaat googelen. Of googelen, je kan gewoon gaan naar www.vara.nl. De nacht ging anders. En in de loop van de dag dan kan je precies zien welke platen we gedraaid hebben. Van onder andere Piet Seeger. Om maar waar eens het op te noemen, want de man is meerdere keren eh, voorbij gekomen afgelopen nacht. De nacht van 6 maart dan hebben we de nacht van de lange nummers. Nummers die langer, dan, langer zijn dan zes minuten. Als je daar een suggestie voor hebt... suggestie kan je mailen naar de nachtvinktanders.devara.nl En wie weet wordt je eh, suggestie wel gehonoreerd. Zo dadelijk, na het nieuws van eh, zessen... dan maak ik plaats voor Marcel Oost en Frederik de Jong... Dan is het tijd voor het Radio 1 Journaal. Mijn naam is Giel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een eh, mooie dag van. En ik spreek je graag volgende week weer. Voor een nieuwe aflevering van de Nacht Denk Anders. De goedjes.